in de privégegevens van mensen die een coronatest hadden laten doen... of gebeld waren in het bron- en contactonderzoek. De minister zegt dat hij te laat doorhad dat de GGD de bol niet op orde had. Had dat eerder gekund? Had dat eerder gemoeten? Mijn antwoord op die vraag is ja, dat had eerder gemoeten. Maar hoe kan het dan dat het niet eerder is? is gebeurd. Nou, dat heeft als verklaring dat we inmiddels een jaar in crisis zijn en, en de oh, hele tijd meer harder en beter op de GGD aan het duwen zijn. En daarbij niet alle dagen evenveel aandacht voor alle aspecten gehad. Namelijk onvoldoende voor de privacybescherming en de veiligheid. Eerder zei de jongen dat het allemaal wel meeviel en dat de GGD continu de privacy controleert. Nou, dat klopt niet. De organisatie doet het af en toe. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 4060 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er 484 meer dan gisteren. Er liggen nu 2214 besmettingen met de mensen in het ziekenhuis, 55 minder dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 613 op de intensive care. In een dagtijd is er al meer dan 2 ton opgehaald voor het gezin van een omgekomen politieagent uit Den Haag. Hij botste met de auto frontaal op een vrachtwagen. Zijn vrouw zat naast hem en raakte zwaar gewond. Collega's van de politie begon een crowdfundingsactie en meer dan 12.000 mensen hebben al gedoneerd. Als basisscholen volgende week weer open mogen, dan moeten ze aan, flink, aan een flinke lijst nieuwe coronaregels voldoen. Ouders moeten buiten de school blijven en oudere leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Dat is niet alles, zegt minister Slop. Hele belangrijk is natuurlijk dat eh, kinderen eh, vanaf nu tot 12 jaar ook onder eh, het bron- en contactonderzoek gaan vallen. En ook in quarantaine moeten als er in hun omgeving iemand positief besmet is. en dat kan ook in de klas zijn kabinet roept scholen ook op om leerlingen uit de bovenste groepen buiten de klas een mondkapje te laten dragen, bijvoorbeeld in de gangen. Het weer. Op steeds meer plekken begint het te regenen. Het is tussen de 8 en de 12 graden. Morgen is het zo goed als droog. Heel misschien zien we de zon nog even en het wordt een graad of 9.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 shadows of the past that I remember you higher higher, takes you higher. tears roll down my face. It's hard to imagine. Bring on the laughter. Bring on the tears. Bring zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister De Jonge erkent dat hij vorige week de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd... toen bekend werd dat GGD-medewerkers toegang hadden tot privégegevens... van mensen die zich hadden laten testen op corona. Partijen noemden De Jongens reactie op het datalek nonchalant. Basisschoolleerlingen mogen maandag niet allemaal tegelijk naar school. Begin- en eindtijden en pauzes moeten worden gespreid, staat in de richtlijnen. Leerlingen in de hoogste klassen en docenten moeten buiten de les een mondkapje dragen. En de overleden Captain Tom krijgt vanavond in Groot-Brittannië postuum een nationaal applaus. Premier Johnson heeft daartoe opgeroepen. De oorlogsveteraan van 100, die vorig jaar miljoenen inzamelde voor de Britse gezondheidsdienst, overleed deze week aan corona.